Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Belastingvrij winkelen op Schiphol is een illusie, zegt de Consumentenbond na onderzoek. Reizigers die buiten de EU vliegen en daardoor tax-free mogen shoppen... betalen voor hun aankopen net zoveel als reizigers binnen de EU... die wel btw moeten betalen. Het belastingvoordeel waar de intercontinentale reiziger recht op heeft... verdwijnt volgens de Consumentenbond helemaal in de zak van de winkelier. De onderwijsraad adviseert om geen maatwerkdiploma in te voeren in het middelbaar onderwijs. Met zo'n diploma kun je bijvoorbeeld een aantal vakken op HAVO-niveau doen en andere op VWO-niveau. Dat is een wens van de Tweede Kamer. Maar de onderwijsraad ziet er weinig in. Volgens de raad zorgen examens er nu voor dat middelbare scholieren hetzelfde eindniveau hebben en bewaken ze ook de kwaliteit van het onderwijs. Het Amerikaanse leger heeft in Syrië een gerichte luchtaanval uitgevoerd op Jihadi John, de gemaskerde man met een Brits accent uit de onthoofdingsfilmpjes van IS. Of de terrorist, die eigenlijk Mohammed Mwazi heet, de aanval bij Raqqa heeft overleefd, is niet bekend. Schrijver Jeroen Brouwers heeft de ECI Literatuurprijs gewonnen, de vroegere ACO Literatuurprijs, voor zijn roman Het Hout. De schrijver van 75 was vanwege gezondheidsredenen niet zelf bij de uitreiking. In 2007 weigerde Brouwers nog de prijs der Nederlandse letteren, omdat hij het geldbedrag, destijds 16.000 euro, een aanfluiting vond. De ECI Literatuurprijs bedraagt 50.000 euro. In New York is een man voor de dertigste keer opgepakt voor het stelen van een bus of metro. Hij ging er dit keer vandoor met een lege bus uit een depot in Manhattan. Via GPS werd hij al snel opgespoord. De man van 50 is al zijn hele leven fan van het openbaar vervoer. Op zijn vijftiende werd hij voor het eerst opgepakt toen hij een metro had gestolen. Het weer, eerst hier en daar regen, daarna zonnige periode... maar vanmiddag weer stevige buien met kans op hagel, onweer en zware windstoten. In het noorden kan het stormachtig waaien, windkracht 8. Het wordt 13 of 14 graden. Na vandaag blijft het wisselvallig met soms veel wind. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan files op de A7, horen richting Zaandam bij Weidewormer, 6 kilometer... Op de A8 richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam 3 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein 8 kilometer door een kapotte auto. De rechterrijstrook staat dicht. A13 daarna richting Rotterdam. Bij Berkel Roderijs 5 kilometer. A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Harningsveld-Giessendam 5 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brinoordbrug 2 kilometer na een ongeluk... Er zijn twee rijstroken dicht. Na 20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij knooppunt Kleinpolderplein 4 kilometer na een aanrijding. De linker rijstrook staat dicht. En verderop bij knooppunt plein 5 kilometer. En vanuit Gouda naar Hoek van Holland op de A20. Tussen knooppunt Gouwen en knooppunt plein 12 kilometer.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 Daar zijn we heel blij mee. Lekker uh, zonnetje, beetje waterzonnetje nog, maar toch... En weer eh, rustig aan wakker worden. Bent u met mij gewend? Ik ga niet meteen eh, vol erin, zoals dat heet. En dit heet met recht Jazz Lounge. het sfeertje. Dat doen we met de, eh, de jazz fusion gitarist El Di Miola. Hij uh, groeide op in New Jersey in Amerika en eh, hij woont daar ook. En speelde met tal van bekende formaties zoals Chicoria. En dit is zijn versie, zijn prachtige versie. En u kunt nog eventjes lekker nagenieten. Somewhere over the rainbow. El Di Miola. erfelijke nummer zou ik bijna willen zeggen. Somewhere Over the Rainbow. Dit keer wel heel mooi eh, vertolkt door de eh, fusion-gitarist. Want eh, dat is hij. dan heb ik het natuurlijk over LD Miola. Maakte deel uit van tal van hele beroemde Amerikaanse groepen. I Keep You Beside Me wordt prachtig op Hammond vertolkt door Rob Mostert en zijn band. dan voor de liefhebbers van een lekker stukje Hammond muziek. Hammond Group. muziek en eh, wie de vocalist is, luisteraars... ik moet eh, het antwoord schuldig blijven, want eh, ja, dat verraadt de informatie helaas niet. Maar ik weet wel dat Rob Mostert en zijn groep... heerlijke, zwingende Hammond muziek spelen. Ik weet nog, ik heb een hoop met die Hammond kasten lopen sjouwen vroeger... want ook mijn collega Ruud Jansen maakte gebruik van zo'n apparaat. Met zo'n zo'n Leslie-box erbij, met zo'n roterende speaker erin. En die dingen waren gewoon niet te tillen. En eh, dan ging we aan optreden. Nou, dan was je al helemaal gebroken als je aankwam. Eh, je had de spullen opgesteld, want zo zwaar woog dat allemaal. Maar het gaf wel een heel bijzonder geluidseffect. En daar heeft u zojuist ook getuigen van kunnen zijn.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 Ja, daar staan eh, Lester Young in de wandelgangen Oscar Pietersen tegenkomt. Dan zeggen ze tegen elkaar... There will never be another you. zei het al, Oscar Peterson samen met eh, zijn compaan Lester Young was dat. There will never be an other you.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 dance Ja, Gruner met Dusk was dat. En eh, hij zou eigenlijk in Nederland moeten schitteren als grote ster. Maar ja, zolang er nou nog Nick en Simon zijn? Ja, zal dat niet gebeuren, denk ik. We Stepped Out of a Dream, luisteraars. Dat doen we vanochtend met eh, niemand minder dan net King Cole. You stepped out of a dream. You are too wonderful. what you see. Could there be eyes like yours? Could there be lips like yours? Could there be smiles like yours? Honest and true 6 november, 17,1 graad. Ja, de hoogste temperatuur gemeten sinds het begin van de metingen. Begin van 1900 begonnen ze te meten. En eh, ze hebben eh, niet zo'n warme eh, novemberdag gemeten. nou, u zit er waarschijnlijk thuis ook nog warmpjes bij... want u bent misschien net een beetje uit. Zit lekker op de bank met een warme kop koffie. Misschien wel een stukje appeltaart erbij. Ook, ook nooit weg natuurlijk. En dan ga ik u trakteren op uh, lekkere boogie boogie.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 Dan heb ik het over Louis van Dijk piano en eh, Piet Noordijk eh, saxofoon en eh, natuurlijk Anne Burton. Anne Burton alweer 26 jaar geleden overleden helaas. Was een ja, heel bekend Nederlands jazz zangeres. Dit is haar vertolking, haar mooie vertolking van Sunny.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 Nou, dat ben ik even kwijt. In ieder geval fenomenale Nederlandse muzikanten. En Burton overleden 26 jaar geleden alweer. En dit was haar mooie versie van, van Sunny. We gaan even de Third Force erbij halen. En dan doen we onze ogen dicht. En wat zien we dan behind closed eyes? moet zeggen natuurlijk, Behind Closed Eyes. luisteren naar het eh, orkest van eh, Henry Mancini. En dat doen we met de Pink Panther. zomaar op de zondagochtend. Inspector Cliseux bij u de kamer in. Eh, het orkest van Henry Mancini met het eh, thema uit The Pink Panther. Sabine Stark, zij is een eh, grote fan van onder meer Bill Withers. En dat heeft ze niet onder stoel of banken gestoken... want ze heeft een mooie album opgenomen met allemaal nummers van Bill Withers. Lean On Me, zo heet het album. En daaraan gekoppeld is de Songs of Bill Withers. Kissing My Love. Bye. Dat doet ze met passie, haar liefde kussen. Kissing My Love, bekend van Bill Withers. Grandioos, vertolkt door Sabina Stark. Al allemaal op zondagochtend 8 november 2015 bij ZFM Jazz. Ja, zo is het maar net, luisteraars. En eh, we gaan even terug naar de legendarische Noordzee Jazz eh, concerten. En dat zijn er nogal wat geweest. Eh, vroeger natuurlijk in Den Haag, maar tegenwoordig in Rotterdam. Eh, we gaan maar eens even genieten van Benjamin Herman... met Streetwalker, eh, Streetwalker zo moet ik het zeggen. het eerste uur af, luisteraars. Maar kijk op mijn klokje, ik zie dat het al bijna 11 uur is. Straks komen uh, reclame, Niels reclame voorbij.